het NOS-journaal. Premier Rutte blijft erbij dat hij geen commentaar zal leveren op het PVV-meldpunt over werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer benadrukte hij dat de site niet van de regering is en hij is niet van plan er afstand van te nemen. In binnen- en buitenland is er veel kritiek op het meldpunt. De oppositie in de Kamer wil dat de premier er afstand van neemt. Volgens de oppositie kunnen door de site bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan. En ook regeringspartij CDA wil een scherpe reactie van het kabinet. Ambassadeurs van tien Europese landen roepen Nederland in een brief op zich van de sites te distancieren. Rutte zei daarover dat minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vrijdag een gesprek heeft met de diplomaten. De Tweede Kamer vindt dat Nederland het ACTA-verdrag niet moet tekenen. Dat verdrag moet piraterij op internet voorkomen. Maar tegenstanders zijn bang dat het de vrijheid van internet beperkt. Volgens minister Verhagen zijn de zorgen niet terecht. Een meerderheid in de Kamer zegt dat het verdrag mogelijk op gespannen voet staat met het grondrechtenhandvest van de EU en met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens de Kamer moet het verdrag niet worden getekend zolang niet duidelijk is dat ACTA niet in strijd is met de grondrechten. André Kuipers komt op 1 juli terug op aarde. Het was al bekend dat hij zo'n zes weken langer in het internationale ruimtestation ISS moest blijven. Maar Kuipers heeft op zijn weglog vandaag dan voor het eerst een datum genoemd. Het zou eigenlijk op 16 mei trouw die terugkeren op aarde. Maar Rusland heeft de eerstvolgende bemande de lancering moeten uitstellen. Nadat er een lek was ontdekt in de Soyuz-capsule waarmee de nieuwe bemanning volgende maand de ruimte in zou gaan. Het weer overwegend droog. Vanavond en vannacht af en toe wat lichte regen. Morgen plaatselijk kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. There's a freedom. Lives in death and mass destruction. But I'm telling you and I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul.